life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love for you can't take a chance. So be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. just like the heartaches. When you learn, you must face them alone. So remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up and kiss your good life goodbye. Yes, remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up. and kiss your good life. Goodbye. Sacha Distel uit Frankrijk. Hij zong het in het Engels in 1962. The Good Life. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 9 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond een fietsexcursie Oevers bij Natuurlijk Delfland. De Rotterdamse Douwers. Een expositie Can Love Be a Photograph in Kunstmuseum Den Haag. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. in Southern California. So we running in the streets all day. I guess some of us just gotta learn the hard way. Don't give a damn what nobody gotta say. We just selling out. Oh. gotta say Dante's Creek heten ze. Ze maakte They en daarvoor Randy Crawford en Silence. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Op 18 april organiseert natuurvereniging Natuurlijk Delfland een fietsexcursie Oevers. Herman de Bruin praat erover met Geert van Poelgeest van de vereniging. Geert, welkom. Goeiedag. Ja, jullie eh, jaarthema is uh, oevers, hè? ja, En dan heb je het over droeve oevers. Wat bedoel je daar nou toch mee? Nou, je ziet, zeker in woonwijken, zie je heel veel oevers bij tuinen. Mm. Waar de schoeien ontzettend hoog zijn. Stel, je, je bent een klein eentje. Ja. Je, je zwemt daar rond en je uh, wordt steekt je neus tegen zo'n schoeiing aan. Je wil de kant op. Ja. Nou, dat is natuurlijk giga groot. Die verhouding van zo'n klein eentje, daar kom je gewoon niet op. Ja, en wat adviseren jullie dan? Trapjes te maken? er zijn dus allerlei mogelijkheden. Jij noemt er één. Hè, dat is een grapje maken, dat is een mogelijkheid. Maar er zijn nog meer mogelijkheden om dat te doen. Oké. En wat dus bijvoorbeeld? die naam droefhoevers. Ja, ja. Daar word je heel droevig van. Ja. En, en wat zijn oevers die wel goed zijn voor de beesten? Zijn dat eh, blije oevers of zo? Ja, dat noemen wij natuurlijk eh, oevers. Natuurlijk oevers, ja, ja. zijn ook ja, natuurlijk eh, blij oevers, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat is een oever waar dus een, bijvoorbeeld een klein eentje heel makkelijk op kan, kan lopen. Ja, dat, die loopt eh, zo schuin af naar het water toe en dan kan hij zo ja. opklemmen. Ja, dat is een van de ja, gaan jullie die oevers verbeteren of heb je gesprekken met de mensen die dat gaan doen? We hebben nu een groep, een team oevers hebben we gevormd. Mhm. Die eh, gaan in hun omgeving rondkijken eh, wat zij een oever vinden. Want het lukt natuurlijk allemaal niet in één keer. Dat moet je rustig aan doen. Mhm. En dan gaan ze zich in verdiepen wat je zou kunnen doen. En uiteindelijk met de eigenaar spreken. En dan moet je denken aan gemeente, hoogheemraadschap, Woningbouwvereniging, ja. maar ook gewoon particulieren. Ja, precies. Het kan dus bij iedereen zijn, maar het kan niet overal natuurlijk. Hè? Want als je in de Delft in de grachten gaat kijken, dan, dan gaat dat dus niet. Dat is totaal niet aan de orde. Nee, zeker niet. Maar gewoon natuurlijk oevers maken, dat kan. Maar in het begin zei ik een excursie, dus er komt iets eh, voor mensen die mee willen naar die oevers te kijken. Ja, ja. we hebben op 18, eh, april hebben we in, uh, Maasland hebben we een, uh, in de gemeente Mid-Delfland hebben een excursie en daar is een heel, al jarenlange ervaring mhm. om natuurvriendelijke eh, oevers aan te leggen. Fantastisch, echt, eh, eh, ja, en wordt getoond op de fiets, dat is een fietstocht. Ja. En dus de mensen die, ja, dus aan opgeven is verplicht. En zijn dat dan al natuurlijke oevers of zitten er ook nog droeve oevers bij? Nou, ongetwijfeld zullen ze die tegenkomen, maar ja. het, accent ligt nu op natuurlijke oevers. Ja, precies. Ja. ja. Maar je gaat niet aan het werk om die oevers te verbeteren die droef zijn? Op dat moment? Op dat moment, nee. Het is gewoon een excursie. En ja, ervaringen worden gedeeld en dat soort dingen. Ja, ja. Dus, en is er iemand bij die daar alles over uit kan leggen? Of? Ja, ja, ja. Dus, eh, Martin Poot, dus de beheerder. Mhm. Die heeft al 30 jaar ervaring daarin. Dus echt fantastisch. Ik heb ze ook eerder gezien. Nou, echt ongelooflijk goed. Ja, en wat is dan dan goed? Dat ze zo betrokken zijn bij het eh, natuurlijke oevers maken? Dat natuurlijk ook heel goed, maar ook de praktijk is goed en de resultaten zijn goed. Oké, dus jullie zijn eigenlijk heel tevreden, maar er moet nog veel meer gebeuren. Tuurlijk, ja, ja zeker. Ja, ja, eh, hebben we het dan over Midden-Delftland of ook in Delft zelf? Want jullie werken natuurlijk in het hele gebied. Ja, deze excursie gaat ehm, door de gemeente Midden-Delfland, ja. Ja, ja, dat is Midden-Delfland, ja. Maar ja, er zijn overal nog oevers en het gebied is heel groot, dus er is nog eh, voldoende werk eh, te doen voor de werkgroep oevers. <laughs> Ja, zeker, ja, ja, ja. <laughs> ja. ja eh, als mensen denken, nou, daar wil ik wel mee op 18 april, hoe kan dat op een goede manier? Ehm, het handigste is, stuur een e-mailtje aan de oevers, apenstaartje, delfland.knv, twee keer Nico.nl ja. ik zal Oevers, apenstaatje, Delfland, punt, en, KNNV.nl. En KNNV is twee keer Nico. Ja, dat is de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging afgekort. Ja. En dan kom je het allemaal tegen en dan kan je ook meedoen met die oevers. Want het begint om twee uur s middags, hè? Het is een twee uur, fiets fietstocht. ja. ja, ongeveer dat ligt een beetje aan hoe, eh, hoe we bezig zijn. Maar ja, eh, zo werd laten het. We duimen, ja, laten we duimen voor mooi weer, want dat is altijd het beste natuurlijk. En als je mee wil, geef je even op op het genoemde eh, adres en dan kom je het allemaal tegen en dan kan je meedoen met de oevers. Of zoeken jullie nog mensen voor die werkgroep oevers? Ook, ja hoor, oh, kan je ook opgeven, ja. Ja, ja, dus dat kan gelijk. Dan kan je daar vast rekening mee houden dat je daar ook uh, naar gevraagd wordt. Maar dat is natuurlijk niet verplicht, hè? Nee, nee, zeker niet. Nee, duidelijk, ja. De excursieoevers, hij komt eraan op 18 april. Geert van Poelgeest, hij vertelde erover van Natuurlijk Delfland. Dank voor het gesprek. Une photo, une date, c'était n'y croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire. et ses visages d'enfants et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme. un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore, même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous. Au oh, juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qu'ils se mentent, inventant les rêves rêvants des instants de grâce où je donne ma place au paradis si l'on m'oublie sur terre. Encore hier. encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une. il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause, que le temps, les horloges se reposent et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir. cry Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. are dreams, and they are made out of real things like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And knock on us so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. Mm, it's always better when we're stars and we too, too many things I have to do. But if all of these dreams might find their way into my day to day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between. With only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath I believe in memories, they look so, so pretty when I sleep. Hey, now and, and when I wake up, you look so pretty, sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no, no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still Tell you one thing, we're better together. Niemand is meer relaxed dan Jack Johnson. Je hoorde hem hier met Better Together. En daarvoor Celine Dion. Iets minder relaxed in Encore un Soir. Zometeen de Rotterdamse Douwers. Maar eerst John Prine en Hello in There. it'd been years since the kids had grown a life of their own left us alone. John and Linda live in Omaha. And Joe is somewhere on the road. We lost Davy Korean War, and I still don't know what for. Don't matter anymore. You know that old trees just grow stronger, and old rivers grow wilder every day. Old people just grow lonesome waiting for someone to say hello in Me and Loretta, we don't talk much more. She sits and stares through the back door screen. And all the news just repeats itself like some forgotten dream that we've both seen. Someday I'll go and call up Rudy. We worked together at the factory. What could I say if he asked what's new? Nothing, what's with you? Nothing much to do. You know that old trees just grow stronger and old rivers grow wilder every day. Old people just grow lonesome, waiting for someone to say hello in that. So if you're walking down the street sometime, spot some hollow ancient eyes. Please don't just pass them by and stare as if you didn't care. Say hello John Prime uit 1971 met Hello in There. Ons volgende onderwerp. De Rotterdamse douwers vinden dat alle Rotterdamse jongeren het recht hebben op iemand in hun omgeving die hen bijstaat. Zijn of haar eigen Rotterdamse douwer. Addo Biljet is bij Herman de Bruin. Welkom. Dank je. Ehm, ja, douwers, dat klinkt heel Rotterdams. Goeie naam, hè? Ja, ja, het is een krachtige naam. Ja. Maar is het ook een krachtige organisatie waar je mee te maken hebt? Ja, eh, dat vind ik wel natuurlijk. Maar eh, ik ben een van de twee oprichters. Dus of eh, mijn antwoord geheel objectief is, die kan je ter discussie stellen. Ja, maar wat zijn de Rotterdamse douwers? Waar staan die voor? Wat doen die allemaal? Wat Rotterdamse doen, wij bestaan tien jaar en wij begeleiden jongeren uit Rotterdam die ergens eh, steun nodig hebben. En dan kan je denken aan financiën, aan huisvesting, aan, eh, aan werk, aan school. Maar die die ondersteuning niet vinden vanuit thuis, waar ik vroeger mijn ouders heb gehad, staan deze mhm. jongeren er vaak alleen voor. Ja. En dat is waar wij in het spel komen. Ja, en kunnen jullie dan die ouders vervangen op dat punt? Ja, dat is een goede vraag. Nee, vervangen kunnen wij nooit. Er zit wel een oude component in. Wat wij doen is, wij stellen die jongeren voor aan een vrijwilliger. En die vrijwilliger noemen wij de douwer. En daar hebben we er 800, 850 van. Zo? Ja, ik dat zie je verbaasd kijken. Was ja. echt waar, ja. ja. Alleen voor Rotterdam? Voorlopig. Voorlopig, dat zeg je goed, alleen voor Rotterdam. Want eh, nou, we zitten hier in Schiedam en hebben ook de vraag gekregen van de gemeente Schiedam om eens eh, te gaan onderzoeken wat er mogelijk is voor een Schiedamse douwers. Ja, want dan zoek je voor Schiedam denk ik ook eh, douwers, vrijwilligers dus. Ja. Ja, kunnen die zich, komen straks op, kunnen die zich wel ergens melden dan? Ja, die kunnen zich nauwelijks even melden bij ons, bij de Rotterdamse Douwers. En mhm. op de website rotterdamsedouwers.nl zie je een heel mooi formuliertje waar je kan aanmelden. Ja. Maar we gaan wij gaan ook echt op zoek naar Schiedammers, inderdaad. En veel meer dan alleen maar Douwers trouwens. Hoor. We hebben een locatie nodig in Schiedam. We hebben een heel oh, netwerk nog. Er is nog even werk te doen om dat te realiseren. Maar in Rotterdam werkt het. En het zou in Schiedam zo gekopieerd kunnen worden. Ik zou niet weten waarom dat niet zou kunnen. Nee. Eh, die Douwers, wat moeten die kunnen en kennen? Wat je moet kunnen is eh, iets van tijd vrijmaken voor zo'n jongere. En die tijd is eigenlijk best wel beperkt. Eh, dat is een uurtje in de week. En een oh. uur in de week kan je verschil maken bij dit soort jongeren. Met een uur in de week zeg je, maak je het verschil. Ja. Eh, wat is dan het verschil wat je maakt? Het verschil wat je biedt is een luisterend oor, het vermogen om niet te snel te oordelen. En het vermogen om contacten te leggen die die jongeren vaak zelf niet hebben. Er zijn mm -hmm. veelal jongeren die te kampen hebben met, eh, eh, eh, met schulden, met huisvestingsproblematiek. niet weten welke opleiding ze kunnen volgen. Ehm, soms somber zijn geworden. En ehm, op het moment dat je dan niet je ouders hebt waar je op terug kan vallen, is dat best ingewikkeld. Dan is het fijn op het moment dat je iemand naast je hebt staan die er eigenlijk onvoorwaardelijk voor je is. Ja. En die niet een caseload heeft van nog honderd andere jongeren, maar één op één. één jongere, één douwer, één douwer, één jongere. Ja, ja. Nou, dat is, om Douwers eh, erbij te betrekken, is dat heel mooi natuurlijk. Ja. Ehm, die moeten jonger zijn, ouder zijn. Ze zijn, van de, nou, ze zijn iets ouder, zeg je al, eh, vrijwilligers. Ja, de, jongeren maar zijn... ze moeten wel een beetje goed eh, ingevoerd zijn in de Rotterdamse weerwaar van alle organisaties, toch? Nou, daar helpen wij ze mee. En eh, we hebben allerlei leuke trainingen. Wat je eh, makkelijker doet verplaatsen in de leefwereld van de jongeren. Mhm. We hebben trainingen die gaan over de taal van de straat, over financiën, over huisvesting. Ehm, wat ik altijd zeg, van, ik doe dit nou tien jaar en het is voor mij tien jaar van verbazing geweest. Maar mijn grootste verbazing zit er eigenlijk bij dat je eigenlijk zonder heel veel kennis van het hele sociale domein, maar met rust en het vermogen om te luisteren en niet bang bent om te bellen en met ons netwerk, dat je echt wel dingen in beweging krijgt. Ja nou, dat maakt je in ieder geval duidelijk dat dat zo is. En dat is mooi om door te gaan en het uit te breiden naar Schiedam. Ja. Eh, we zijn in het begin al, hoe kunnen mensen met je in contact komen? Eh, via de sociale media, denk ik? Ja, dat kan via LinkedIn. Maar het makkelijkste is gewoon via onze website rotterdamsedouwers.nl. En er komt natuurlijk een website Schiedamse Douwers. Maar die is nog niet in de lucht. Nee, nee. Die volgt. En En nog via de site uh, Kijk even op die site om meer te weten te komen over de Rotterdamse Douwers. En als je in Schiedam zit of in de buurt van Schiedam, dan kan je daar ook terecht. Want binnenkort gaat het daar starten. Je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt dat het heel veel succes heeft. En ja, klonk een beetje verbaasd zelfs dat het zoveel succes had. Klopt dat? Nee, dat klopt. Toen wij tien jaar geleden begonnen, ik had het helemaal niet voor ogen. En ehm, het is volledig uit de hand gelopen, moeten we erbij zeggen tegenwoordig. Ja, mooi om dat te horen van je. Aldo Baljet, dankjewel voor het gesprek. Veronica, Veronica Waar is je blauwe hoed? Je liefste is gaan zoeken, maar zoekt jouw lief wel goed? Jouw liefste is verdwenen, misschien zie je hem weer in de morgen. Veronica, jouw liefste zei vaarwel. Maar s'avonds in het donker, dan komen tranen snel. Dan ben je eens zo droevig, misschien is hij weer terug. In de morgen. Veronica, Veronica, zet op je parasol. Je liefste is verdwenen, je huilt je zakdoek vol. Ach, laat hem rustig varen en zoek een ander uit. In de morgen. blijft desondanks Veronica de ochtend dan nog grauw. En als je nog blijft denken, waar zit die jongen nou? Kom pieker dan niet langer en zoek hem haastig op in de morgen. Veronica, Veronica, vergeef hem alles maar. Val zuchtend in zijn armen, maak los je lange haar. Slaap naast hem op zijn kussen, totdat je wakker wordt in de morgen. middernacht, de late avond met Bert de Wolf. samen met Carl Anderson in Friends and Lovers. Tegenwoordig zouden we dat Friends with Benefits noemen. En daarvoor hoorde je Cornelis Vreeswijk en Veronica. Zometeen fototentoonstelling Can Love Be a Photograph? Maar eerst is hier John Sebastian en I Had a Dream. far from that kind of. De dromen van John Sebastian uit 1970. Ons volgende onderwerp. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Can Love Be a Photograph? Een overzichtstentoonstelling van het werk van duo Ines van Lamsweerde en Vinod Matadin. Willemijn van der Zwaan, curator van het Fotomuseum, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Willemijn, welkom. Hallo. Eh, ja, we gaan het over een, een, tentoonstelling hebben met foto's van Ines en Vinoud. Dat klopt. Ja, dat zijn fotografen? Ja, dat is een, eh, een fotografen duo, mhm. eh, bestaande uit Ines van Lamsweerde en Vinood Matadin. En zij werken al zo'n 40 jaar samen. Of ja, ze werken 40 jaar samen, want dat vieren we. En ze zijn ook eh, levenspartners. Iets minder lang dan 40 jaar, maar zo, lang kennen ze elkaar dus al wel. En dan komt er een tentoonstelling van die foto's eh, in het Kunstmuseum in Den Haag. Wat is er zo bijzonder aan die foto's dat die een museale waarde hebben? wat mij altijd heel erg heeft aangesproken in hun werk, ik ben eigenlijk sinds mijn tienertijd enorme fan, mhm. eh, is dat zij een heel soort unieke beeldtaal hebben. Maar ook dat zij echt pioniers zijn op het gebied van digitale manipulatie. Ze waren in het begin van de jaren 90 een van de eerste die dat op een kunstzinnige manier eigenlijk gebruikten. En eh, ik vond het zelf persoonlijk en gelukkig het, het hele museum met mij uh, tijd om dat eigenlijk eh, in het voetlicht te brengen. Maar dus ook hoe invloedrijk zij zijn geweest ehm, met die digitale manipulatie. En eigenlijk hun hele body of work, hun hele oeuvre, hoe ehm, belangrijk en invloedrijk die is geweest. Ja, kunnen we iets zeggen over die invloedrijkheid, wat dat dan betekent? Nou, nou ik noemde al die digitale manipulatie en dat we daar zo vroeg mee waren. En we kunnen het ons nu bijna niet meer anders voorstellen dat foto's eh, digitaal bewerkt werden. Maar in de jaren negentig was dat een proces dat echt dagen duurde. Moest je met een speciaal apparaat moest je dat doen. Mhm. En uh, eh, dat zijn met name vroege series. De, ik noem maar even wat titels als Thank You Fine Master. The Forest en Final Fantasy. Dat moet je echt even op met natuurlijk bij elkaar zien. Maar eh, toen zij daarmee uitkwamen en ook die digitale manipulatie ook voor commerciële opdrachten gingen gebruiken. En dat werd gepubliceerd in magazines. Ehm, werden zij ook behoorlijk eh, door andere makers nagedaan. En zag je dus dat, dat, hè, eh, die, dat bewerken en dat beeld manipuleren dat dat steeds meer gedaan werd eigenlijk door de hele fotografie. Ja, dus dat is echt iets, het is niet te onderschatten hoe invloedrijk dat is geweest. Ja, ze waren de voorlopers, zou je zeggen. Ja, eigenlijk wel. Ja, Is dat in de tentoonstelling zichtbaar? Ja, die is eh, zeker zichtbaar. We hebben eh, er eh, aan dat, die vroege series die ik net noemde, hebben we één hele zaal aan gewijd. Maar het, het, is een thematische benadering in de tentoonstelling. Dus we kijken, in, want de manier waarop de zalen zijn opgedeeld zijn wat meerdere kleine zalen die elkaar opvolgen raken we elke keer verschillende thema's aan. Eh, zoals bijvoorbeeld eh, echt, versus onecht. Nou, daar heb je het al. Daar, komt, daar komen zeker een aantal beelden met digitale manipulatie terug. Maar eigenlijk zie je dat door de hele tentoonstelling heen terugkomen. Ze hebben ook wereldsterren en modehuizen mensen gefotografeerd. Want er komen ook nog mensen tegen die mensen misschien herkennen. Zeker weten. We hebben, eh, er zijn, nou, een, een, samenwerkingspartner met wie ze wil werken is Lady Gaga bijvoorbeeld. Maar ook Brad Ehm, ik zag Barack, eh, Obama. Obama. Ja, Barack Obama, die hangt niet al van de muur, maar die hebben ze zeker okay. mee gewerkt. Dus eigenlijk, als je het gaat, op, als je gaat opzoeken, is bijna niemand die niet voor een camera heeft gestaan. Beroemde fotografen dus te zien in het Kunstmuseum in naar En ook een fotoboek, hè? Ja, er is een prachtig boek bij verschenen, eh, ontworpen door een gerenommeerd Frans ontwerpersduo MM Paris. Eh, het is echt een juweeltje, echt een collectors item. Dus ehm, zeker niet vergeten om die te bekijken als je het museum bent. <laughs> En de titel is Can Love Be a Photograph? Ja. En het is ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van hun gezamenlijke artistieke praktijk. Zeker. Ja, dat is ook nog mooi om dat mee te maken. Zijn ze er trots op? enorm trots. Als je ook naar hun, eh, naar hun Instagram gaat, ze zijn enorm eh, actief op Instagram, mm hebben ze er meerdere prachtige posts aan gewijd. En de opening, eh, dat werd, we noemden dat gekscherend met elkaar al eh, eh, hun bruiloft. En omdat het zo'n groot feest werd, en dat hebben ze ook nog even op Instagram nog even genoemd, het voelde echt alsof wij weer met elkaar getrouwd zijn. Zo, zo mooi was deze opening en de tentoonstelling. Ja, mooi compliment dus. Enorm, enorm, ja, ja. Dat kan ik me voorstellen, ja. Mooi om dat mee te maken. mensen die daar naartoe willen kunnen kijken op de website van het Kunstmuseum? Zeker weten, kunstmuseum.nl. Ja. En eh, de tentoonstelling is te zien tot en met 6 september. Oh, dan hebben we de hele zomer de tijd om daar even naar al die foto's te komen kijken van Can Love Be a Photograph. Zeker. Dank u wel voor het gesprek. Willemijn van der Zwaan, curator van het Fotomuseum in Den Haag. En heel veel plezier ook tijdens de tentoonstelling. Do you ever think about it like I do? It comes over me. thought of me and you when we were young, so blindly unaware of all had. Dit is De Late Avond treasury even terug in de jaren 90 samen met Atlantic Star, een masterpiece. En daarvoor een nieuwe plaat van Isabel van Gelder, Waiting for the Rain heet die. En dat was de late avond van donderdag 9 april. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Herbert Kreunemeyer blijft nog even bij je. Fijne nacht.